is ver, verder dan ooit. Zo dicht bij huis, rusten de wapens nooit. Wat heeft de angst? Bang voor elkaar, dreigen ze met de hel.